บุ๊กทูแปดสิบสอง82อดีตการสอง Verleden tijd deel 2 Verleden tijd 2แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Moest je een ziekenauto roepen? Moest je een ziekenauto roepen? แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม Moest je de arts roepen? Moest je de arts roepen? แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม Moest je de politie roepen? Moest je de politie roepen? คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Heeft u het telefoonnummer? Zojuist had ik het nog. Heeft u het telefoonnummer? Zojuist had ik het nog. คุณมีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Heeft u het adres? Zojuist had ik het nog. Heeft u het adres? Zojuist had ik het nog. คุณมีแผนที่เมืองไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Heeft u de plattegrond? Zojuist had ik hem nog. Heeft u de plattegrond? Zojuist had ik hem nog. เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ครับ Kwam hij op tijd? Hij kon niet op tijd komen. Kwam hij op tijd? Hij kon niet op tijd komen. เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบครับ Vond hij de weg? Hij kon de weg niet vinden. Vond hij de weg? Hij kon de weg niet vinden. เขาเข้าใจคุณไหม เขาไม่เข้าใจผมครับ Begreep hij jou? Hij kon mij niet begrijpen. Begreep hij jou? Hij kon mij niet begrijpen. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับ Waarom kon je niet op tijd komen? Waarom kon je niet op tijd komen? ทำไมคุณหาทางไม่พบครับ Waarom kon je de weg niet vinden? Waarom kon je de weg niet vinden? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครับ Waarom kon je hem niet verstaan? Waarom kon je hem niet verstaan? ผมมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมย์ Ik kon niet op tijd komen omdat er geen bus reed. Ik kon niet op tijd komen omdat er geen bus reed. ผมหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง Ik kon de weg niet vinden omdat ik geen plattegrond had. Ik kon de weg niet vinden omdat ik geen plattegrond had. ผมไม่เข้าใจเขา เพราะว่าดนตรีดังเกินไป Ik kon hem niet verstaan omdat de muziek zo hard stond. Ik kon hem niet verstaan omdat de muziek zo hard stond. ผมต้องนั่งรถแท็กซี่ Ik moest een taxi nemen. Ik moest een taxi nemen. ผมต้องซื้อแผนที่เมือง Ik moest een plattegrond kopen. Ik moest een plattegrond kopen. ผมต้องปิดวิทยุ Ik moest de radio uitzetten. Ik moest de radio uitzetten.